10 uur. Jobboot met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat West Virginia zijn door overstromingen 14 mensen om het leven gekomen. Door de zware regen zijn meer dan 100 huizen verwoest en zitten tienduizenden huizen en bedrijven zonder stroom. Het zijn de ergste overstromingen in West Virginia in 100 jaar. Zo'n 500 mensen kwamen vast te zitten in een winkelcentrum toen een brug door de stroom werd verwoest. Ze werden aan de achterkant van het winkelcentrum met touwen van een steile helling afgeholpen. Tientallen andere mensen in overstroomde gebieden zijn van daken gered. Gemeenten worden in de toekomst wettelijk verplicht om mensen met een beperking werk aan te bieden. Dat heeft staatssecretaris Kleinsma aangekondigd. Gemeenten doen te weinig voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Het kabinet wil dat eind dit jaar 3200 mensen een werkplek bij een gemeente hebben. Maar dat zijn er nu nog maar 115. Een kwart van alle gemeenten blijkt zelfs helemaal geen voorzieningen voor deze mensen aan te bieden. President Obama heeft gebeld met de Britse premier Cameron en de Duitse bondskanselier Merkel over de uitkomst van het Britse referendum. Obama vertrouwt erop dat Groot-Brittannië de Europese Unie op een ordelijke manier zal verlaten. De Amerikaanse president noemde de brexit een onverwachte uitkomst van het referendum. Maar het zal de bijzondere relatie tussen de VS en Groot-Brittannië niet veranderen, benadrukte hij. Wel moet volgens de Amerikaanse president de komende maanden intensief worden samengewerkt om stabiliteit van de financiële wereld te garanderen. Het Wereld Antidopingbureau WADA heeft het dopinglaboratorium in Rio de Janeiro voorlopig geschorst. Volgens het WADA voldoet het lab niet aan de internationale normen voor dopinglaboratoria. De schorsing komt zes weken voor het begin van de Olympische Spelen. De autoriteiten in Brazilië hebben drie weken de tijd om tegen het besluit van het WADA in beroep te gaan. Het weer vannacht overal droog, het koelt af naar zo'n 14 graden.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 en een beetje een kleurtje heeft opgedaan. The one and only Dennis de Bengel. Also known as Dion Sydney. Welkom bij See It Sessions. Ja, ja, daar ben je voor gekomen. Smeer de keeltjes maar. Past that the game we play. Who knows why it's gotta be this way? show what's behind your back. Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Yeah. That's More than the one jury thing, I just sound a vice. Make a boy shiver, make a bum free. All in a summer, put him in a country, from now on, we can deliver. I be running out with me big hammer in a Babylon. We now deliver. I be running out with me big hammer in a Babylon. We now deliver. In a Babylon, in a Babylon, in a Babylon, in a Babylon, in a Babylon. We now say amma, in a body amma, in a I'm amma. the one that I doorheen te praten, hè? Oh! Zo jammer. Ja, maar soms moet het gewoon even, hè? Gewoon. Omdat er een einde alweer aan te maken. We moeten toch even laten weten waar we aan toe zijn, hè? Ik kijk naar de klok, Dennis. Ja. En die tijd gaat veel en veel te snel. Van alle pret komt de tijd. Maar niet getreurd. Zie het. We komen terug. Kom terug natuurlijk. Ik denk zomaar eh, volgende week vrijdag 9 uur sharp dat we weer bij je zijn. Jouw vrienden van de eh, radio. en ik verwacht een eh, special sensation edition. Dat denk ik ook wel. En, dus pak, je, pak je oude anthems maar uit de zolderkast. Oeh, er wordt even afstoffen. En ja, mocht je toch nog terug willen blikken op deze de uitzending... dat kan ook natuurlijk. Alle uitzendingen die worden gewoon bewaard in het archief op internet. En Dennis, ik denk dat jouw set morgen al eh, te beluisteren is. Ja, zeker. Op eh, www.mixcloud.com slash Dennis de 56. Dat onthouden we wel. Zoek gewoon See It Sessions. Pak Dan ben je er ook. Precies. Dit, was See It. Ik bedank jullie allemaal voor het luisteren. Volgende week vrijdag dus zijn we weer bij je. Ik zeg, maak er een mooi weekend van. Niet te veel eten tijdens Zandvoort Culinair. En blijf ook lekker luisteren naar de overige programma's van jouw CFM Zandvoort.